De supporters sloegen twee ramen uit de bus kapot... en gingen weer door met schreeuwen, is te zien bij AT5. Uit de metro werden eerder dik 150 AZ-supporters gehaald... omdat ze dus haatdragende liederen zongen. Of er iemand is opgepakt, weten we niet. Meerdere koeien zijn gistermiddag doodgegaan nadat ze giftige gassen hebben ingeademd. Gebeurde op een boerderij in Doetinchem in Gelderland. De boer was bezig met het mengen van de mest in de stal waar de koeien stonden. Toen hij merkte dat er iets niet goed ging. Daarna waarschuwde de man de brandweer en zeven koeien hebben het niet overleefd. De politie heeft gisteravond twee klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt... omdat ze de tunnel aan het begin van de A12 bij Den Haag aan het bekladden waren. Ze schreven meerdere keren stop fossiele subsidies op de muur. Twee andere activisten die hebben een boete gekregen omdat ze op de snelweg liepen. En in Engeland feesten ze nog even door vandaag na de kroning van Charles gisteren. Veel Britten zetten nu hun campingtafeltje buiten en gaan aan de lunch met vrienden en buren. En er bestaat ook een kans dat er nog een Royal aanschuift, zegt mijn collega Liedeke Morsinkhoff. In ieder geval William en Kate zullen eh, op buurtfeesten verschijnen. Prinses Anne zal er zijn, dat is de zus van de koning. En we weten ook dat eh, Beatrice en Eugenie, dat zijn de dochters van prins Andrew... die gaan ook, eh, gaan ook wat feestjes af. Het is een beetje een Britse traditie met nationale feestdagen. Ze zetten de tafels en stoelen op straat. Iedereen maakt iets lekkers. Ja, en dan wordt het een, wordt het een feestje. En de Royals feesten mee. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd is er ook nog een groot concert bij Windsor Castle. Onder meer Katy Perry en Lionel Richie treden daarop.